allemaal niks, van we houden van elkaar. Hola die, e, hola die ho. En het geeft allemaal niks, van we houden van elkaar. Hola die